ANP Nieuws. Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op verschillende plekken in Oostenrijk hebben lawines voor doden gezorgd. Het gaat in totaal om vijf mensen. Zo kwam een vader om die met zijn zoon op piste was gegaan. De zoon is zwaar gewond. Ook een Zwitserse snowboarder werd door een lawine meegesleurd en bedolven. Het heeft de afgelopen tijd veel gesneeuwd in de Alpen. afgelopen weken vallen daar veel dodelijke slachtoffers door lawines. In Apeldoorn is een dode gevallen bij een verkeersongeluk. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing en één daarvan vloog ook in brand. De bestuurder van die auto overleefde het niet. De politie onderzoekt hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren. Er is mogelijk Nederlands belastinggeld via hulporganisaties bij Hamas terechtgekomen. Dat stelt een Israëlische instantie die hulporganisaties kritisch onderzoekt in de Telegraaf. Ze noemen bijvoorbeeld Oxfam Novib. Maar de directeur van Oxfam ontkent met klem dat hun geld bij Hamas terechtkomt. Volgens hem is er helemaal geen bewijs voor de bewering van de Israëli's. En Nederland is verreweg het beste shorttrackland op deze Olympische Winterspelen. Dat zei bondscoach Kerstold na de gouden finale van de mannen op de aflossing. En drievoudige goudveroveraar Jens van het Woud noemt hij liefkozend... een magische vakidioot die tot wonderen in staat is. Nederland heeft nu in totaal al meer medailles dan bij de winterspelen in Beijing van vier jaar geleden. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met soms regen en soms zon. Het waait ook behoorlijk. Het wordt 8 graden in het noorden tot 12 graden in het zuiden. Eh, en dit was het nieuws op Slam. Boost your weekend. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. niks maar had this thing to call my own. Just one slip and it was gone. I trace the lines of a distant dream and find your face in the in between. Oh, the miles don't fade what's true. Every path leads me. You're the stars are falling.